Het aantal gewonden loopt tegen de 200. Explosies volgden kort na elkaar, vooral in de buurt van overheidsgebouwen. Wie er verantwoordelijk is voor de nieuwe golf van geweld is nog niet duidelijk. De afgelopen weken was het relatief rustig in Bagdad. Hoofdcommissaris Van Baal, bestuursvoorzitter van de politieacademie, verhuist zo snel mogelijk naar Apeldoorn. De afgelopen dagen was er commotie over zijn woon-werkverkeer. Van Baal woont in Alva aan de Rijn en werd door een privéchauffeur heen en weer naar Apeldoorn gereden. Van Baal zegt dat hij zo snel mogelijk een eind wil maken aan de ophef die daarover is ontstaan. Na een botsing tussen een vrachtwagen en een trein in Limburg zijn acht passagiers naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen. Twintig anderen konden ter plekke worden behandeld. De vrachtwagen bleef steken op een overgang bij Houten. De trein remde nog wel, maar kon een botsing niet voorkomen. De machinist waarschuwde de passagiers voor de botsing en adviseerde hen op de grond te gaan liggen. In Capella aan den IJssel hebben inzittenden van twee auto's gisteravond al rijdend over en weer geschoten. Mogelijk hadden ze ruzie gekregen na een aanrijding. Bij een benzinestation stapte een gewonde man uit een van de auto's. De politie hield later in Hendrik Ido Ambacht drie mannen aan, maar zij bleken niets met de zaak te maken te hebben. De gewonde man is na behandeling in het ziekenhuis gearresteerd. Het personeel van het Amvia ziekenhuis in Breda hoeft geen tweede prik tegen de Mexicaanse griep te halen. Volgens het ziekenhuis blijkt uit Europees onderzoek dat voor gezonde volwassen mensen één vaccinatie genoeg is. Daarmee gaat het ziekenhuis in tegen het advies van de Gezondheidsraad. Personeel dat een tweede prik wil, kan die wel krijgen. Het weer, af en toe regen of motregen. Vanmiddag wordt het droger en breekt in het westen en zuiden de zon door.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 the glue.